De beerschot is zo groot. We lezen onze praktisch nooit. Ze kunnen ieder bloed verslaan. En de nagel moet eraan. De tijd is al onder de lap. Hij stopt er elk op een gat. Compleet van gut en ook al win. Die vliegen er al wel eens in schept naar een reuzenpas. En Nibbeland bij Nicolas. Desnoods al is er wel neer. Niet doet maar toch wel ongeveer. Je gooit de ballen voor de kop. En de shot er niet kapot. Er door in jouw komen om. Staat aan die leuzes naar de man. Is Stel en Walter op de pijn. Zo gaat dat allemaal de gang. Dus rood en wit naar ieders zwaas. Tegen een best op in kaas. Al is de rijke stad op droom. En dat is zeker hier een boom. En met het beerschot op de top. De loopt als waar, dat is geen mop de trainers zijn oké. al oh, deze nee, er niet mee. Zwaai hier als leerling de techniek. SS is van mij de fysiek. De duimbeerschot is zo groot. Verliezen doen ze praktisch nooit. Oh, snatchen op de pijn. Als een shot op de gang schot is zo groot. De glazen dozen praktisch nooit. Ze kunnen neder ploeg verslaan. En de naad waar goed de ram. De is zo groot. De glazen dozen praktisch nooit. Ze kunnen neder ploeg verslaan.